Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Vakbonden zijn het eens over een sociaal plan voor de ruim 3000 werknemers van autofabriek VDL Netcarn in Born. Het bedrijf kondigde onlangs aan dat er ruim 1800 mensen ontslagen gaan worden. In november komen die mensen op straat te staan. De vakbonden hebben nu na weken een akkoord gesloten met VDL over een nieuw sociaal plan. En daarin staat onder andere dat de ontslagvergoeding van medewerkers 20% hoger wordt. Begin volgend jaar volgen waarschijnlijk meer ontslagen... omdat dan een contract met BMW afloopt en daar is nog geen opvolger voor gevonden. Bij een zorgboerderij in Holtone in Overijssel zijn vanmiddag twee mensen gewond geraakt bij een steekincident. Volgens de politie is één van de slachtoffers een bewoner. Beiden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Eén bewoner is aangehouden, maar of hij een van de gewonden is, is niet duidelijk. Waarom er gestoken is, is ook niet duidelijk. De man die Mark van Bommel wilde aanvallen in een parkeergarage krijgt vier jaar cel. De trainer van FC Antwerp werd in oktober s'nachts opgewacht door een Somalische asielzoeker met een vuurwapen. Het lukte Van Bommel om snel achteruit de garage uit te rijden. De politie dacht eerst dat de man de auto wilde stelen. Later bleek dat hij het deed omdat hij profspeler wil worden. En oud-president Donald Trump is zojuist aangekomen bij de rechtbank in Miami. Hij is daar omdat hij is aangeklaagd omdat hij geheime documenten had meegenomen uit het Witte Huis en die achterhield. Bij de rechtbank stonden voor- en tegenstanders hem op te wachten. Zoals deze vrouw, die vindt dat Trump onschuldig is. He is innocent. He is innocent. En deze man vindt dat de oud-president de cel in moet. The guy is a con artist. He should have been locked up long, long time ago. De oud-president blijft volhouden dat hij niets heeft misdaan. Volgens hem zijn de aanklachten een poging om zijn komende verkiezingscampagne te saboteren. Als Trump schuldig wordt bevonden, dan kan hij tot 20 jaar cel krijgen.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 En dan kan je natuurlijk niet mooier beginnen dan met Mesofort eh, Garden Party. En ja, dat is wel een bekend nummer natuurlijk. De barbecues die worden misschien alweer klaargezet. En, eh, en dan is dit wel een nummertje wat daarbij past. Garden Party, Mesofort, uitermate bekend. Ik zag, ja, volgens mij hebben ze wel meer cd's gemaakt. Maar die hebben nooit dat die bekendheid gekregen als eh, dit nummer natuurlijk van hen. En wie weet ben je gisteren op een tuinfeestje geweest... en eh, met dat mooie weer bleef iedereen natuurlijk heel lang zitten. Dus het is waarschijnlijk heel laat geworden. En misschien sta je nu pas op... maar dan is het toch wel lekker om een beetje toast en wat jam te nemen. En Joyce Cooling heeft daar lang geleden een, iets over eh, gezongen. Toast en Jam, Joyce Cooling. muziek van Joyce Cooling, eh, eh, eigenlijk wel hele fijne muziek altijd. Eh, Amerikaanse jazzgitariste. hij heeft gewerkt met Joe Henderson, Stan Getz, Mark Murphy, Al Rowe, Charlie Bird. Nou, eigenlijk een hele lange lijst. En lekkere muziek van Joyce. En iemand die ook heel vaak in de uitzendingen van ZMS, ZFM te horen is, is deze dame. Uh, moet ik er even opzoeken, want dan herken je die stem meteen. Summer Wind. summer wind came blowing in from across the sea. in staat vandaag. Als ik zo naar de bomen kijk vanuit de, eh, eh, de studio naar buiten... dan lijkt het me vrij rustig. De, dus wie weet is er weinig wind. Dan is het op strand best wel aangenaam natuurlijk. Misschien zelfs wel te warm. Dan moet je nog een koel plekje gaan zoeken. Eh, alles wat groeit en bloeit en ons altijd weer boeit... is een bekende uitspraak. En vandaar dat we ook het thema erbij en alles vlinders erin hebben gezet. En Julie London, ook een andere vaste gast in dit programma... Be My Little eh, Baby Bumby eh, Bee. Julie London. Be my little baby bumblebee. Buzz around, buzz around, keep a buzzing round Bring home all the honey love to me, little bee, little bee, little bee. Let me spend the happy hours roving with you amongst the flowers. And when we get where no one else can see, cuddle up Cuddle up, cuddle up. Be my little baby bumblebee. Buzz around, buzz around. Keep a buzzing round. We'll be just as happy as can be, you and me dozen, please. I've got a dozen cousin bees, but I want you to be my bumblebee. Buzz around, buzz around, buzz a buzz around. Little bee. cuddle up, cuddle up, cuddle up. Be my little baby bumblebee. Buzz around, buzz around, buzz a buzz around. We'll be just as happy a buzzing, please. I've got a dozen cousin bees, but I want you to be my baby iets heel anders. Je, eh, we hebben Joyce Cooling gedaan, een, eh, een gitariste, een bas-gitarist, maar ook... Eh, ja. en, een andere hele bekende gitarist is Jaco Pastorius. En die heeft in 2017 Truth Liberty uitgebracht. En dat is live in New York City. volgens mij is dat een cd die volgens mij in de top 50 van beste jazz cd staat. En daar speelt hij onder andere met Toets Tielemans. Dus vandaar nog de grote kraken van Toets Bluezetten. uitermate beroemde cd van Jaco Pastorius, uh, eh, Through Liberty. 2017. En eh, ja, daar spelen een aantal bekenden op mee. Onder andere Toets Stielemans. En die Toets Stielemans heeft ook vaak genoeg gespeeld met Hein van der Gaag. En die Hein van der Gaag had, eh, was pianist volgens mij. Had een trio. En die heeft ooit een, uh, in, volgens mij 90-jarige Torture Genius opgenomen. En daar staat Dakari Ice op. Nou, wat wil je nog meer? Als dat zo warm is, dan wil je natuurlijk altijd een Dakari Ice Hein van der Gaag trio. uit mijn hoofd zoiets. Nog niet, ja, een paar jaar pas. Uh, ja, goede muzikant. volgens mij drumde hij ook. Uh, piano, dus topmuzikant. Hele bekende mensen gespeeld allemaal. En eh, tijd voor iets heel anders. Ik ben altijd een enorme liefhebber geweest van de jazz rock. En eh, ja, de, de, Colosseum en eh, Chicago en noem ze allemaal maar op. Maar tot mijn grote verbazing zag ik dat er onlangs een cd uitgekomen was. What the hell happened to Blood, Sweat and Tears. Dat zijn allemaal live opnames. En die is pas uitgekomen. En onder andere dit nummer staat erop. En When I Die. Live gespeeld. Don't wanna go by the devil. Don't wanna go by the devil. Don't wanna go by Satan. Don't wanna die uneasy. Just let me go naturally. kan ik van harte aanbevelen. Eh, allemaal live opnames van Blood, Sweat and Tears. En eh, meer, meer, meer dan de moeite waard. in die uitvoeringen zijn allemaal fantastisch. Er staan hele bekende nummers op, maar allemaal live gespeeld. Kortom, ja, voor de liefhebbers van uh, Blood, and Tears... of van jazzrock, een must. nog zo'n groepje die uit die periode was en veel uh, jazzrock gemaakt heeft. Dat was Chicago. En een van de bekendste hits van Chicago was If You Leave Me Now. Maar dan kom ik terecht bij eh, een van Nederlands beste jazzzangeressen op dit moment, V. Klaassen. En die V. Klaassen heeft volgens mij 2020 een cd gemaakt, Close to You. Eh, daar staat dat nummertje van eh, If You Leave Me Now op, als ik me niet vergis. Ja, kom ze, V. Klaassen uit Close to You 2020, If You Leave Me Now. Iedereen kent het natuurlijk van Chicago. If you leave me now You take away the biggest part of me Ooh, baby, please don't go And if you leave me now You take away the very heart of me Ooh to find How could we let it slip away We've come too far to leave Eh, Pitgers En dan eh, zit ik te denken aan... Eh, Illinois Jacket, Spanish Boots, dat knalt er wel uit natuurlijk. Ja, altijd muziek waar je vrolijk van wordt. Uh, Spanish Boots van Illinois Jacket. En eh, wat ik, laatst viel, viel mijn oog weer op een eh, cd'tje van Karin Sousa. En Language of Love, cd'tje 2020. En daar staat een nummertje op, This Masquerade. En iedereen kent dat in de uitvoering van The Carpenters. Maar deze uitvoering mag er ook zijn. Alhoewel, die stem van Karen Carpenter is natuurlijk geweldig. Maar Karin Souza heeft ook een prachtige stem. Komt ze. London leaving disappear every time I see your eyes And no matter how hard I try To understand kan je niet zeggen van de muziek van Bruut. En Bruut heeft een mooi uh, melodietje, Baha. En dat laat ik nu even horen. dit kwam al het mooie cd'tje Super Jazz uit 2017 van Bruut. En eh, dat is, eh, zijn vrolijke klanken, zeker als je naar het strand gaat. ZFM Jazz. Dan heb je nog een knaap van Roxy Music genaamd eh, Brian Ferry. En die heeft ook nog wel eens wat in de jazz gemaakt. Een cd As Time Goes By. Daar staat dit nummertje op. Love Me or Leave Me. spend is killing me. I can't stand uncertainty. You won't believe me. I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the nighttime the right time for kissing. Nighttime is my time for just reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no someone is you. I intend to be independently blue. I want your love, but I don't want tomorrow. Have it today, give back tomorrow. For my love is your love. There's no love for nobody else. muziek van Brian Ferry. Je hebt geluisterd naar ZFM Jazz samenstelling presentatie Alco Beuving. En eh, ja, we hebben zomerse muziek genaaid, al zegt zelf. Eh, een gevarieerd programma van alles erop en eraan. En eh, we zijn alweer toe aan het aller, aller, allerlaatste nummer. En dan zit ik even te kijken wat ik ga doen. En dan kies ik toch voor nog een big band. Ted Jones en Mel Lewis Orchestra. Come Sunday. En ja, ik zou zeggen, maak er een mooie zondag van. Want eh, de zon schijnt, een blauwe lucht, eh, eh, de terrassen zijn open.